We zoeken mensen die kunnen optrekken, dus het vaccin in elkaar kunnen zetten. Maar bijvoorbeeld ook administratieve mensen, mensen die eh, de mensen kunnen ontvangen. Dus een hele grote groep mensen kan ons komen helpen. De GGD begint volgende week met een campagne. Ze roepen artsen die met pensioen zijn ook op om te komen helpen. Moet wel snel gebeuren, want over drie weken moeten er 2 miljoen prikken per week worden gezet. De gemeente Rotterdam neemt alle schulden over van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. De overheid zou dat doen, maar de gemeente vindt het te lang duren, zegt de wethouder. Wij zeggen van ja, deze mensen hebben niks af te lossen. Wij als overheid hebben het verkeerd gedaan. Elke dag langer wachten is onacceptabel, vindt Rotterdam. Ze verwachten dat ze de schulden van 400 mensen over moeten nemen. Minister Jonge wil weten of er een aanleiding is om zwangere vrouwen met voorrang te vaccineren. Hij heeft het RIVM gevraagd om te onderzoeken of zij meer risico lopen om ernstig ziek te worden van corona. Meerdere media melden eerder dat zwangeren meer risico lopen om op de IC te belanden dan niet-zwangere vrouwen. En ook dieren willen wel eens een terrasje pakken, maar het zorgde voor een grote zooi in Californië. 15 condors streken neer op het terras van een huis en gooiden bloempotten om en scheten de hele vlonder onder. Je hoort de lokale tv-zender daar. They haven't been the best house guests either. They knock over plants, they ruin her spa cover and all the decorations. Apparently there's something that's attracting them that they really like. I mean, they are scary too. They're huge. And they're huge. They're <laughs> massive. Condors zijn zeldzame dieren. Er vliegen er maar 500 rond op de wereld en ze waren bijna uitgestorven. Het ras staat midden in de natuurlijke habitat van de vogels. De bewoners hebben ze bij de volgende chillsessie verjaagd met water en geklap... en nu zitten ze rustig in een boom verderop. Het weer, het is droog en helder vanavond. Koelt af naar ongeveer 0 graden. Morgen trekt er vanuit Zeeland regen over het land. Wel wordt het wat warmer, 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A44. Van Amsterdam naar Den Haag zorgt een auto met pech voor een kwartier tijdverlies... tussen afrit Oude Wetering en de afrit Noordwijkerhout. Tot zover de verkeersinformatie.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 Shade fire where we blaze like great us. Oh, girl, get insane with us. Fly high to the sky, jet plane with us. No shame, cause we living it dangerous. Cause we living all damn night I can't see you see me girl And you know say so you're in my visual I give me the most energy if you get physical Why you want me, me want you too Make me know how far you want to go out.